Dat heeft de FIFA op een vergadering in Bogota besloten. Het besluit hing al een tijdje in de lucht. Met een video-scheidsrechter zou het aantal correcte beslissingen stijgen van 93 naar 99 procent. In Nederland heeft de KNVB de laatste seizoenen al getest met het technologische hulpmiddel, waarmee beslissingen op het veld teruggekeken kunnen worden. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam kan weer nieuwe patiënten behandelen op de intensive en medium care. Er was een opnamestop vanwege een ziekenhuisbacterie die moeilijk te bestrijden was, maar die is onder controle. De intensive care is weer in gebruik en daardoor kan ook de spoedeisende hulp weer normaal functioneren. Na een laatste onderzoek gaat komende dag ook de medium care weer open. Bij een Turkse luchtaanval op een ziekenhuis in de Syrische stad Afrin zijn negen mensen omgekomen. Dat melden lokale bronnen. Afrin is een bolwerk van de Koerdische IPG-militie e en is min of meer omsingeld door het Turkse leger. Dat IPG e ziet als een verlengstuk van de terroristische PKK. Turkije ontkent dat bij de aanval in Afrin burgerdoelen zijn bestookt. Buitenlandse inmenging is een bedreiging voor de Nederlandse democratie, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Daarom doen de inlichtingendiensten gericht onderzoek, onder meer naar subsidies uit Arabische landen voor religieuze instellingen in Nederland. Later dit jaar komt het kabinet met maatregelen om buitenlandse geldstromen in te perken. In de eredivisie heeft ADO Den Haag de uitwedstrijd tegen Excelsior gewonnen. De Rotterdammers kwamen in eigen huis op voorsprong... maar door twee doelpunten van Johnson won ADO uiteindelijk met 2-1. Het weer in het midden en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen... minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Overdag veel bewolking, met in het zuiden nog wat sneeuw. In het noorden